Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Wetenschappers uit tientallen landen maken zich zorgen over een wetsvoorstel van de Europese Commissie... over het gebruik van software om kindermisbruik te bestrijden. In het wetsvoorstel worden berichtendiensten als WhatsApp verplicht om detectiesoftware te installeren. De wetenschappers noemen het voorstel buitenproportioneel en een bedreiging voor de beveiliging en privacy van communicatie. Ze uiten hun zorg in een open brief aan de Europese Commissie. Die is door bijna 200 deskundigen ondertekend. Hamas lijkt weinig positief over het Israëlische voorstel voor een tijdelijk bestand... in ruil voor vrijlating van gijzelaars. Een Hamas-functionaris heeft zich daar negatief over uitgelaten... tegenover een Libanees tv-station. Een officieel antwoord is er nog niet vanuit de militante beweging... Maar duidelijk is volgens de woordvoerder van Hamas wel dat als Israël Rafah binnenvalt... de onderhandelingen definitief van de baan zijn. Wat Israël heeft aangeboden is niet officieel bekendgemaakt... maar de Amerikaanse minister Blinken noemde het aanbod eerder genereus. Op het slagveld in Oekraïne gebruikt Rusland chemische wapens. Volgens de VS worden die structureel ingezet. Washington stelt dat Moskou daarmee een internationaal verdrag schendt. De Amerikaanse staat Arizona gaat een strenge abortuswet terugdraaien. Die wet was nog geen maand geleden door de hoogste rechtbank hersteld. Volgens die herstelde wet is abortus in bijna alle gevallen verboden... en kunnen artsen die de ingreep uitvoeren een gevangenisstraf krijgen. Democraat en gouverneur Hobbs zegt er naar uit te kijken de terugdraaiing te ondertekenen. Het weer. De dag begint zonnig. Het wordt opnieuw zomers met temperaturen tussen de 18 en 25 graden.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 Hamas lijkt weinig positief over het Israëlische voorstel voor een tijdelijk bestand... in ruil voor vrijlating van gijzelaars. Een Hamas-functionaris heeft zich daar negatief over uitgelaten... tegenover een Libanees tv-station. Op het slagveld in Oekraïne gebruikt Rusland chemische wapens. Volgens de VS worden die structureel ingezet. Washington stelt dat Moskou daarmee een internationaal verdrag schendt. Het weer, het wordt opnieuw zomers met temperaturen tot 25 graden. ritme van Zandvoort. I hear a lot of stories, I suppose they could be true and what it can do to you.